Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn de eerste stembureaus voor de tussentijdse verkiezingen gesloten. Rond deze tijd worden de eerste exit polls verwacht. Amerikanen stemmen over de samenstelling van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. In beide kamers hebben de democraten van president Biden een nipte meerderheid. Mogelijk veranderen die machtsverhoudingen. Met de nieuwe spreidingswet, waardoor gemeenten verplicht kunnen worden om asielzoekers op te vangen... komt er niet in elke gemeente verplicht een asielzoekerscentrum. Dat zegt staatssecretaris Van den Burg in Nieuwsuur. Als de ene gemeente meer doet op het gebied van AZC's... kan de andere gemeente meer doen op het gebied van statushouders, zegt Van de Burg. Om dwang alsnog te voorkomen komt het kabinet met een financiële prikkel. Gemeenten die voor 1 mei vrijwillig opvangplekken aanbieden... krijgen 2500 euro per opvangplek. Nog nooit was het vertrouwen van consumenten zo laag als de afgelopen twee maanden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek... dat het consumentenvertrouwen sinds midden jaren 80 onderzoekt. De belangrijkste oorzaak is de hoge inflatie. Meer dan 60% van de consumenten geeft aan het geen goed idee te vinden... om op dit moment groter aankopen te doen. Het eerdere dieptepunt van het consumentenvertrouwen lag bij de financiële crisis van 2013... Het aantal zwaar pessimistische consumenten is wel minder dan toen. Dat komt waarschijnlijk omdat de werkloosheid in 2013 hoog was. In de Rotterdamse haven heeft de douane bijna 3000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een lading diepgevroren pijlinktvis... bestemd voor een bedrijf in Noord-Holland. De straatwaarde van de drugs wordt geschat op ruim 210 miljoen euro.